Ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Een steekpartij op een school in Duitsland. Het gebeurde in de Duitse stad Essen. Een docent op een mbo-school werd neergestoken, vermoedelijk door een leerling. Hij probeerde nog weg te vluchten, maar de politie schoot hem neer en wist hem zo alsnog op te pakken. De hulpdiensten in Duitsland zeggen dat de lerares buiten levensgevaar is. PostNL wil af van de verplichting om brieven te bezorgen. Het bedrijf wilde miljoenen subsidie omdat brieven bezorgen niet meer uit kan. Mijn collega Roeland legt uit hoe het zit met die wettelijke verplichting. Nou, op dit moment moet PostNL vijf dagen in de week van dinsdag tot en met zaterdag de brieven bezorgen. Ze hebben zelfs een uh, eh, 95% verplichting. Eh, dat moet binnen een dag bezorgd zijn. Maar ja, PostNL die verstuurt steeds minder brieven. Er moet geld bij, zeggen ze al tijdenlang. Het is verlieslatend. PostNL was ook naar de rechter gestapt om extra geld te krijgen. Maar dat krijgen ze niet. De minister heeft al gezegd dat ze gewoon door moeten gaan met brieven bezorgen. Ook D66 heeft zijn verkiezingsprogramma af. De partij wil de democratie versterken, bijvoorbeeld door het aantal Kamerleden uit te breiden van 150 naar 260. Ook vinden ze dat toezichthouders zoals de autoriteit persoonsgegevens en de autoriteit consument en markt meer geld moeten krijgen, zodat ze hun werk beter kunnen doen. En bij een vogelopvang in Hoek van Holland hebben ze erg veel last van ratten. Het zijn er zoveel dat ze er knettergek van worden. Die dieren die knagen zich door wanden heen en veroorzaken enorme schade. Nou, dit eh, zijn de binnenvoyères. Hier zitten wat duiven, een uil. En eh, ja, hier hebben we, om de ratten tegen te gaan, hebben we dus kippengaas op de grond gelegd. Zodat ze niet meer van onderuit kunnen komen. Hier bijvoorbeeld bij de uil, daar zie je gewoon in de hoeken, zie je gewoon de gaten waar de ratten onder het gaas, we hebben ze echt onder het gaas doorzien lopen in Polonaise. Bij de vogelopvang hebben ze de hoop gevestigd op een freteur. Die, dat is iemand die met fretten langskomt. Want die diertjes die staan erom bekend dat ze ratten vangen. Het weer. Het is nu nog zondag, maar later zijn er steeds meer stapelwolken. Er kan ook een buitje weer uitvallen. Het is maximaal 21 graden. Dit weekend flink wat zon. Morgen ook zo'n 23 graden daarbij. En zondag wordt het nog zelfs iets warmer. ZFM Verkeersinformatie.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 driving me wild. i I'm a man with a mission, and the mission is your heart. Yes, I'm a man with a mission, and the mission is your heart. over, damn about. I've got two tickets to love.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 sweet vanuit Zandvoort. ZFM.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 you bet. chica.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 you they all want me. You want it when you saw me. I like how you look, baby, call me. 哈哈。